en vermoorde daarna zijn docent op het Erasmus MC. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel wilde de man wraak op hen nemen. Fouad L. had zijn studiepunten gehaald, maar kreeg zijn diploma niet... nadat het Openbaar Ministerie contact had opgenomen met zijn universiteit de Erasmus, om te waarschuwen dat hij veroordeeld was voor dierenmishandeling en dat hij zorgwekkend gedrag vertoonde. En nou ja, hij kreeg zijn diploma niet en hij nam wraak. De man zou zijn buurvrouw en het dochtertje gedood hebben... omdat zij eerder meldingen hadden gemaakt van overlast door haar buurman. Tienduizenden mensen zijn inmiddels onderweg naar het noorden van Gaza. Israël droeg ze aan het begin van de oorlog op om naar het zuiden te trekken. Door het staakt het vuren kunnen ze nu weer terug. Maar ze zullen een heel ander gebied terugzien. Want correspondent Nasra Habiballah zegt dat hun huizen zijn verwoest. En veel mensen zeggen ook dat zij nog steeds familieleden hebben... van wie de lichamen nog onder het puin liggen van ingestorte huizen. Dat ze die lichamen gaan zoeken om ze alsnog te begraven. Dus ja, voor deze mensen gaat er nog een hele zware tijd aankomen. Maar ja, toch eh, is er dus opluchting dat ze in ieder geval terug naar het noorden mogen. Eigenlijk zouden mensen dit weekend al terug hebben gemogen naar Noord-Gaza... maar Israël hield dat eerst nog tegen... omdat Hamas zich volgens premier Netanyahu niet aan de afspraken... over het vrijlaten van een gijzelaar zouden hebben gehouden. Tussen Bokstel en Eindhoven rijden al de hele ochtend geen treinen door een ongeluk daar. De problemen duren zeker tot kwart over tien. Ook het treinverkeer tussen Amsterdam, Utrecht en Den Bosch heeft er last van. En de brandweer is eindelijk klaar met een grote brand die zaterdag begon in Goes. Die leidde gisterochtend weer op toen de wind draaide. Omdat de brandweer vanwege de veiligheid al snel het pand niet meer in kon. Vanwege de intense hitte werd het blussen een behoorlijke klus. De schatting is dat ongeveer 10.000 vierkante meter is verwoest. Het weer dan. In het noordoosten nog een bui. Soms zelfs met donder en bliksem. In de rest van het land is het voorlopig droog. Soms prikt de zon ook door. Later komen er wel weer buien aan. En het wordt vandaag maximaal 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam is de vertraging tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het Koenplein nu nog 10 minuten.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 Tell me all my love today, hey love, got me on my I'm neus is eigenwijs, krult van plezier. En je hebt groot gelijk. Het gaat gewoon zo zoals het gaat. Ik word al lang niet meer kwaad. het wel you why.